En uiteraard goedemorgen aan de internetluisteraars in Bergen op Zoom, Roertangen, Dokkum, Hamburg en wie weet waar nog meer op de wereld. Vandaag een wisselvallige keus, net als het weer. En ik begin met Tristeza. Maar schrik niet van de naam, bossa gitarist Baden Powell nam daar in 1966 een vlotte versie van op. Tristeza. Nou de bekende. Caravan. Eh, een compositie van uh, trombonist uh, en bandleider Duke Ellington. Maar gespeeld door een andere oude bekende die nauwelijks meer wordt gedraaid. Op verzoek was echter hier weer eens trompetist Harry James en zijn big band. Vorige week speelde tijdens het helaas verregende Jazz Behind the Beach de Dutch Swing College Band in Zandvoort. En in september opent zangeres Rita Reis het jazzseizoen in Gebouw de Krocht. Daarom vandaag is CFM Jazz Rita Reis samen met de Dutch Swing College Band met After You've Gone. the Things You Are. Gespeeld door de voormalige Amerikaanse saxofoonband Supersax. Geformeerd rond twee altsaxen, twee tenorsaxen en een baritonsax. Aangevuld door een koperinstrument zoals trompet of trombone. In dit geval was het een trombone, bespeeld door Frank Rosolino, opgenomen in 1975, drie jaar voor de dood van Rosolino. De Britse Annie Ross is van veel markten thuis. Op toneel, in de film en in de jazz. In 1952 nam zij op 22-jarige leeftijd haar eerste album op. Maar ze werd vooral bekend als vrouwelijk lid van het vocale jazz trio Lambert, Hendricks en Ross. Daar nam zij tussen 1957 en 62 zeven albums mee op. Maar in 1958 was hij in de studio te vinden met trompetist Chet Baker en baritonspeler Jerry Mulliken. En daar ontstond onder andere de opname van This Is Always. Het lijkt soms een beetje vals. This isn't sometimes, this is always This isn't maybe, this is always. Yes, it's love, the real beginning of forever. This isn't just midsummer madness, a passing glow, a moment's gladness. Yes, it's love. I knew it on the night we met. You tied a string around my heart so how can I forget you? With every kiss I know that this is always summer madness, a passing glow, a moment's gladness. Yes, it's love. In 1938 componeerde de Engelse pianist en bandleider Ray Noble de song Cherokee, die weldra een jazzstandard werd. Door velen uitgevoerd en in deze CFM Jazz door trompetist Wynton Marsalis samen met het Modern Jazz Quartet. Rainy Lee is een Canadese jazzzangeres, actrice en kinderboekenschrijfster. Lee groeide op in New York, waar ze tijdens haar studie en high school al als zangeres optrad. Ze begon haar carrière als danseres en speelde in enkele bands drums en tenorsax. In 1970 ging zij naar Montreal, waar zij zich op de jazzzang concentreerde. Ze trad op in de musical Lady Day over de zangeres Billie Holiday. En daarna schreef ze de musical Dark Divas over het leven van enkele zangeressen, waarin zij ook optrad. Bovendien is hij de auteur van meerdere kinderboeken. Maar vanmorgen horen we Rainy Lee als jazzzangeres in de ballad It Looks Like Rain. café. I agree. snuffelen in uh, cd-bakken leverde me een prachtige cd-set op. Met drie eh, klassieke albums van trompetist Chet Baker. Eén met zang en twee zonder zang. Opnamen uit de jaren 50. Toen de telkens door drugs getijzerde Baker op zijn best was. We hoorden hem zojuist in Alone Together. Samen met Britonspeler Pepper Adams. Pianist Bill Evans. Fluitist Ehm, eh, eh, sorry, fluitist Herbie Mann. En eh, met bassist Paul Chambers. Ik weet niet of ik te verstaan ben, want de microfoon slaat niet uit. Goed, ik wil nog een nummer van hem draaien. Omwege de vrije solo van Bill Evans. Chad Baker met Time on My Hands. ducks and geese better scurry When I take you out in the Surrey When I take you out in the Surrey With the fringe on top Watch that fringe and see how it flutters when I drive them high steppin' strutters, nosy pokes'll peek through the shutters, and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholstery's brown, the dashboard's genuine leather. With eyes and glass curtains, you can roll right down there's a change in the weather Two bright side lights winking and blinking Ain't no finer rig I'm a-thinking You can keep your rig if you're thinking that I'd care that shiny little surrey with a fringe on the top. I can feel the night getting blurry as we drive back home in the surrey. Driving slowly home in the Surrey with a fringe on top I can feel the day getting older Feel a sleepy head on my shoulder Nodding, drooping close to my shoulder Till it falls kerplunk the sun is swimming on the rim of the hill. The moon is taking a header. And just as I'm thinking that the earth is still, a lark will wake up in the meadow. Sheepbird, my baby's a-sleepin' Maybe got a dream worth a-keepin' Whoa, you team, and just keep creepin' At a slow clip-clop Don't you hurry with a surrey With a fringe on the top ducks. Ducks and geese better scurry. When I take you out in the Surrey, I'll take you out in the Surrey with the fringe on top. I'll take you out in the Surrey with the fringe on top. Hoewel zij 88 eh, is geworden, bleef de Amerikaanse jazzpianiste en zangeres Blossom Derry haar meisjesachtig stemmetje houden. Zij studeerde aanvankelijk klassiek pianospel, maar in haar tiende jaren switste zij over naar de jazz. Bij haar overlijden in 2009 liet zij een respectabel aantal albums, albums en songs na. Hier was Blossom Derry te horen in een soort in een rijtuigje in de Surrey with the Rings on Top. Het eerste uur van deze CFM Jazz nadert het einde. We gaan naar nieuws en reclame met het combo van de al lang vergeten tenorsaxofonist Tyna Brooks. Samen met een toen nog jonge trompetist Freddie Hubbard. Uptights Creek. Tot zo.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 Dat heeft zijn zakenpartner gezegd. Het gaat goed met Van der Bel, maar meer details wilde hij niet geven. Van de Bijl vloog vorige maand naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Meestal liet hij snel iets van zich horen, maar zijn zakenpartner en vrienden konden geen contact met hem krijgen en gaven hem als vermist op. In de Syrische havenstad Lataka er zijn opnieuw hevige gevechten tussen regeringstroepen en betogers. Voor het eerst zouden ook schepen van president Assad de stad vanaf de Middellandse Zee bombarderen. Daarbij zijn volgens verschillende bronnen zeker vijf doden gevallen. De aanval op Latikaya begonnen gisteren toen militairen dus- en zo'n 20 dus- dus- tanks de stad binnentrokken. Zeker twee betogers kwamen bij die aanval om en 15 mensen raakten gewond. Veel inwoners zijn gisteren de stad uitgevlucht. Betogers in Syrië eisen al vijf maanden het vertrek van president Assad. Bij het neerslaan van de demonstraties zouden naar schatting 1700 mensen zijn gedood. Duizenden inwoners van de Chinese stad Dalian zijn de straat opgegaan om te eisen dat een chemische fabriek uit de stad vertrekt. Aantal betogers raakten slaags met de oproerpolitie, maar niemand raakte zwaar gewond. Vorige week moesten inwoners van Dalian in het noordoosten van China vluchten vanwege een tropische storm. Door de harde wind ontstond een gat in de dijk rond de chemische installatie. Het leger werd ingezet om een milieuramp te voorkomen volgens de Chinese autoriteiten zijn er geen giftige stoffen vrijgekomen. De inwoners van Dalian vinden de risico's van de chemische fabriek te groot en willen dat het bedrijf verhuist. Tot besluit het weer. In het oosten nog regen, maar vanuit het westen klaart het langzaam op. Vanmiddag wolken, zon en een enkele bui. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn voor vandaag flitsers aangekondigd langs de A12 Utrecht-Arnhem tussen Driebergen en Veenendaal en de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Tiel en Knopend Valburg. Tot zover de verkeersinformatie.